12 uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet denkt erover de netto-lonen te verhogen door de lasten te verlichten. Op welke manier dat kan, wordt nog onderzocht. Mogelijk gebeurt dat via een nieuw belastingssysteem met nog maar twee schijven. Een lage schijf van ruim 35 procent en een hoog tarief van net onder de 50 procent, melden bronnen in Den Haag. Vooral voor de middengroepen die tijdens de crisis flink getroffen zijn... willen de formerende partijen wat doen. Als het aan de nieuwe coalitie ligt gaat iedereen die werkt minder belasting betalen. Andere belastingen zouden dan omhoog gaan. Het Amerikaanse bedrijf SpaceX van Elon Musk wil over enkele jaren reizen op aarde per raket mogelijk maken. Op een internationaal ruimtevaartcongres in Australië zei Musk dat op die manier mensen binnen een uur op elke bestemming op aarde kunnen zijn. Een reis van Londen naar New York zou dan ongeveer een half uur duren bedrijf van Musk experimenteert al langer met raketten die opnieuw gebruikt kunnen worden. over vijf jaar wil SpaceX de eerste onbemande vlucht naar Mars sturen. Op een treinstation in Mumbai in het westen van India zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er paniek was uitgebroken. Die ontstond volgens de lokale autoriteiten door grote drukte op het station in combinatie met zware regenval. 30 mensen raakten gewond in de verdrukking. De nieuwe Botlekbrug in het Rotterdamse havengebied kampte vanochtend met de honderdste storing sinds de opening van de brug ruim twee jaar geleden. De brug wilde ongeveer twee uur lang niet naar beneden. Inmiddels is hij weer dicht. Gisteren was de nieuwe Botlekbrug ook al dicht. Toen was er een storing in de vergrendeling. Duurde 7,5 uur voordat dat was opgelost en veroorzaakte lange files. Het weer overwegend droog, geregeld zon, vanmiddag meer bewolking en buien. Vanavond mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. In het weekend en volgende week meer wind en herfstweer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.